uur. Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden vanaf vandaag geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. En dat gaat de komende vier weken zo zijn. Door werkzaamheden rijdt er geen enkele trein op dit traject. Deze reizigers hadden er vanochtend al meteen last van. Ja, is jammer, maar we eh, moeten het mee doen. Niks aan te doen. Ehm, ik vind het zelf wel vervelend, omdat ik daardoor niet eh, goed op werk kan komen. En mijn vader me bijvoorbeeld nu heeft moeten afzetten. Want op een vervangende bus hoef je ook niet te rekenen. Er zijn niet genoeg buschauffeurs, zegt de NS. Wat er eh, nu aan de hand is, is dat er door personeelstekort bij die busmaatschappijen we minder bussen in kunnen zetten dan het aantal reizigers wat we verwachten. Ons advies is mijt het traject eh, tussen Geldermalsen eh, en Utrecht, vooral in de spits, want dan hebben we te maken met meer reizigers. En kijk ook naar andere opties, als bijvoorbeeld het omreizen via Nijmegen. In Turkije hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten door bosbranden. Het is voor de brandweer lastig om het vuur te bestrijden door de harde wind. En ook de bosbranden in Zuid-Europa gaan maar door. Het is al een tijdje bloedheet in onder meer Portugal, Spanje en Frankrijk. In onze podcast Lang Verhaal Kort hoor je vandaag meer over de oorzaak van al die branden. En Frenkie de Jong gaat misschien verkassen. De voetballer speelt nu bij Barcelona, maar volgens een bekende Italiaanse sportjournalist gaat hij na de zomer naar Engeland verhuizen. Manchester United zou zo'n 85 miljoen euro voor Frenkie over hebben. Een pilletje op een festival of in de club. Veel jongeren doen het wel eens, maar het moet stiekem, want ecstasy is hartstikke illegaal. Maar stel nou dat je het gewoon ergens kunt kopen. Daar doet het Drugsmuseum in Utrecht onderzoek naar met een nepwinkel, en een testclub. Verslaggever Ryan Halfide ging erheen. Een soort uh, eh, condoomdispensertje eh, hangt hier aan de muur. En dan eh, kan ik een muntje pakken en die doe ik er dan in. En dan wordt er gevierd dat ik mijn ecstasy-pilletje heb gekocht. Ik krijg een soort lucifer-doosje. Eh, met daarin eh, twee pilletjes. Ja, die zijn natuurlijk niet echt. De ecstasy-winkel is vanaf morgen open tot eind september. Het weer nog. Morgen krijgen we alweer een lekker zomerdagje. Niet enorm warm. 18 graden aan de kust en 24 in Limburg. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB zijn nog steeds veelal korte files in onze regio. File met de meeste vertraging die vinden we op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 4 kilometer met nog geen 10 minuten oponthoud.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila Cuando se inma de dolores, cuando se quema el cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema el amores, cuando se inma la su vela, cuando se inma dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. La que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, esta rumba que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorada siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. siempre esta rumba tan gitana, yo quiero siempre cantaré, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, esta rumba tan gitana, yo quiero siempre cantaré, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré.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 I'm over you. Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het neersteken van twee agenten in Groningen... tijdens de avondklokcontrole in maart vorig jaar... is tegen een man van 33 zeven jaar cel geëist... en tbs met dwangverpleging. Het OM acht hem schuldig aan poging tot doodslag en zware mishandeling. In Ter Apel is een oud-burgemeester uit Chili opgepakt. Ze is in haar thuisland eh, veroordeeld voor fraude. En om die straf te ontlopen zou ze in Nederland hebben geprobeerd asiel aan te vragen. En Volkswagen heeft opnieuw software gebruikt... waardoor de uitstoot van dieselauto's lager lijkt. Blijkt uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het gaat volgens het Hof om een update van de bekende Schumel-software... die in 2015 aan het licht kwam.